Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tienduizenden huishoudens met weinig geld kunnen volgend jaar geen energiesteun meer aanvragen bij het tijdelijk noodfonds energie. De afgelopen jaren kregen ze gemiddeld 97 euro per maand voor een periode van zes maanden. Maar het kabinet is het niet eens geworden met energiebedrijven, banken en gemeenten om ermee door te gaan. Volgens staatssecretaris Nobel is er niet genoeg aanvullende financiering toegezegd. Energiebedrijf Essent zegt dat dat niet klopt en spreekt van een gebrek aan politieke moed kabinet kijkt nu of er op een andere manier energiesteun kan worden gegeven. De Russische president Poetin zegt dat Rusland de afgelopen drie jaar alleen maar veel sterker is geworden. Hij zei dat in een marathonsessie van 4,5 uur op tv... waarin hij vragen van inwoners en journalisten beantwoordde. Volgens Poetin groeit de Russische economie sneller dan waar ook in het Westen. In zijn verhaal strooide hij met feiten en cijfers die dat moesten aantonen. Verder zei Poetin dat Rusland het ook op het slagveld goed doet. Hij betoogde dat het Oekraïense leger uitgeput is... en dat de Russische troepen gestaag oprukken. Maar hij kon niet zeggen wanneer de Russische regio Koersk... weer helemaal heroverd zal zijn op het Oekraïense leger. De gemeente Apeldoorn heeft het voormalige hoofdkantoor van Centraal Beheer gekocht. Het wereldberoemde gebouw met zijn kubusontwerp, ook wel de apenrots genoemd, staat al elf jaar leeg en is in verval geraakt. Het stond bekend als een van de eerste werkplekken met kantoortuinen en is een gemeentelijk monument. De gemeente Apeldoorn wil er een nieuwe bestemming aan geven en op het terrein ook woningen bouwen. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land.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 I already sang There's no place for you in my heart I don't need you Leave just a picture of you on to call the phone just in case. But don't you think that I want you back in my vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi.